Levi van Eck met het NOS-journaal. De verdachte geur die door inwoners van Lelystad werd geroken... en waardoor 16 straten werden ontruimd... blijkt afkomstig van een benzineachtige stof in het riool. Dat is duidelijk geworden na onderzoek van het RIVM. De brandweer gaat het riool nu leegpompen en doorspoelen. Uit voorzorg werd gisteravond de wijk Punter afgesloten... en moesten zo'n 500 bewoners hun huis verlaten. Voor de ongeveer 25 mensen die niet bij vrienden of familie terecht konden... is een hotel in Lelystad geregeld. Na sluitingstijd van de terrassen in Brussel zijn veel mensen op straat blijven hangen. Volgens een verslaggever van de Belgische omroep VRT... waren er rond half één nog zo'n duizend mensen aan het feest op een plein. De terrassen in België mochten voor het eerst weer open tot 10 uur s avonds... Maar veel mensen bleven daarna om het einde van de lockdown te vieren... en daarbij werd gedanst en gedronken. Belgische media melden dat het ook in andere steden druk was... na het sluiten van de terrassen. Bij het uit de hand gelopen protest tegen coronamaatregelen in Barneveld... is een man aangereden door een politiebus. De beelden van de aanrijding op een zebrapad gaan rond op internet. Het is niet duidelijk of de man gewond is geraakt. De politie zegt dat het incident wordt onderzocht. Aan de protestmars in Barneveld deden zo'n 800 mensen mee. De demonstratie was niet aangemeld. Toen de politie ingreep werden agenten bekogeld met stenen. Badmintonner Mark Kaljau heeft zich wezen te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio. Het is voor het eerst in 25 jaar dat de Nederlandse man zich in het enkelspel plaatst voor de Spelen. De 26-jarige badmintonner noemt het een droom die uitkomt. Kaljau hoeft er dit weekend niet voor in actie te komen... maar op basis van een ranglijst heeft hij berekend dat hij niet meer valt in te halen. Het weer. Vanochtend vallen vooral in het westen enkele onweersbuien.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 gone mad But I spent my time in shallow sheets I should have seen your hand I didn't see the signs Was blinded by the lights And lost where I belong I thought that we would grow old Give kids our bad advice Now I'm alone you went and left me with these sleepless nights You took my warmth and soul Left me with doubt and cold discover is hard. They don't know how to count. been wondering why And I get mad inside Did you fight back or even try? You didn't see the signs So blinded by the lights You lost where you came from We're not so different We grew up wanting more But I found it easy Cause I left my morals at the door You took an honest heart And watched it fall apart You lost before you started here to save you from yourself, you discover it's hard.